Door Albegens met het NOS-journaal. CNN-verslaggever Jim Acosta komt het Witte Huis niet meer in. Na een botsing met president Trump gisteren is zijn persaccreditatie ingetrokken. Toen Trump geen antwoord gaf op vragen van de journalist... weigerde Acosta de microfoon af te geven... en probeerde hij nog een paar vragen te stellen. Het Witte Huis zegt dat Acosta daarbij een stagiair... die de microfoon wilde afpakken... op een onacceptabele manier heeft aangeraakt. Volgens CNN is het een valse beschuldiging. De omroep schrijft dat het een beslissing is zonder precedent. Het bedreigt onze democratie en het land verdient beter. Pakistanse media melden dat de christelijke Asia Bibi is vrijgelaten en op het vliegtuig gezet. Waarheen is onbekend. Nederland is een van de landen die als mogelijke bestemming worden genoemd. Sinds zaterdag zit haar advocaat hier al. Asia Bibi werd onlangs vrijgesproken nadat ze acht jaar in een dode cel had gezeten vanwege godslastering. Direct na haar vrijspraak braken er protesten uit en werd ze met de dood bedreigd. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zegt dat Bibi onderweg is naar Europa... maar hij weet niet of ze naar Nederland komt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil er niets over zeggen. De blokkade van de NAM-locatie in Farmsum bij Delfzijl is beëindigd. Met een bestelbus en een camper versperden actievoerders de weg tien dagen... voor vrachtwagens en het personeel van de NAM. Dat deden ze uit protest tegen een lekkage begin oktober waarbij 30.000 liter giftige stof in het riool terechtkwam. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. De actievoerders stoppen de blokkade nadat er druk op ze was uitgeoefend. Maar ook vinden ze dat de NAM openheid van zaken heeft gegeven. Het weer. Vannacht kan het in het noordwesten even regenen. Minimumtemperatuur is 7 graden. Overdag vrij zonnig en droog. De temperatuur ligt dan rond de 13 graden. Dan waait een matige zuid- tot zuidwestenwind.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 Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. within the past, knowing we are the youth. Caught until the beast out of world without the peace, face a, a bit of the truth.